terwijl medewerkers zeggen dat ze haar nooit hebben gezien in het parlement. Ze heeft daarmee in acht jaar tijd een half miljoen euro verdiend. Een meerderheid van de Fransen denkt ook dat de conservatieven met Alain Juppé aan het roer meer kans maken om de presidentsverkiezingen te winnen. Juppé werd in de voorverkiezingen bij de Républicain door Fillon verslagen. De president van Roemenië vecht een noodwet van de regering aan. Door die wet worden verdachten in sommige corruptiezaken niet meer vervolgd. De president stapt naar het constitutionele hof in een poging de wet tegen te houden. Er wordt al dagenlang gedemonstreerd tegen de wet. Ook gisteren gingen tienduizenden mensen de straat op. De Roemeense minister van Economische Zaken is opgestapt na de massale protesten. Er moet in de zorg beter gebruik worden gemaakt van nieuwe technologie, zeggen werkgevers. Ze denken dat mensen niet altijd naar een huisarts of ziekenhuis hoeven te gaan. Sommige dingen kunnen met digitale technieken ook thuis gebeuren. Zo kan een arts op afstand iemands hart in de gaten houden. En in Rotterdam loopt een proef om iemand thuis een chemokuur te geven in plaats van in het ziekenhuis. Volgens de ondernemers zijn er meer mogelijkheden om de zorg goedkoper te maken. En tegelijk is het beter voor patiënten en werknemers in de zorg, zeggen ze. Bioloog en tv-maker Freek Vonk is op de Bahama's aangevallen door een haai. Daarbij is hij gewond geraakt aan zijn arm. Op Facebook schrijft hij dat hij drie uur is geopereerd en meer dan 100 hechtingen heeft. Maar dat de pezen en spieren in zijn rechterarm grotendeels in orde zijn. Vonk was op de Bahama's voor een nieuw tv-programma.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 Ze boeren met toen, ze bleven internet. www.zfmzandvoort.nl different girl. Girl, girl. Good boy, keep it this thorough. say thank you, and we take it back. Wish so hard, I wish so hard that it came true. Then my lucky star, I guess you came from behind the moon.